5 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De veroordeelde crimineel Dino Sorel is in zijn cel aangehouden... voor de moord op onderwereldbankier Willem Enstra... en crimineel John Mierenmet in 2004 en 2005. Sorel zou samen met Willem Holleder opdracht hebben gegeven... om de moord te plegen. Volgens de politie is Sorel na uitvoerig rechercheonderzoek... naar voren gekomen als verdachte. Hij zit al een levenslange gevangenisstraf uit... voor de moord op twee andere criminelen. Ook van deze zaken wordt Holleder verdacht. De Franse chansonnier Charles Aznavour is overleden. Grote hits van hem waren She, Formidable, La Bohème en The Old Fashioned Way. Hij was een van de grootste zangers van Frankrijk. Aznavour schreef meer dan duizend liedjes en speelde in zo'n 60 films. Hij stond 80 jaar op de planken. Zijn laatste optreden in Nederland was in maart in Amsterdam. Charles Aznavour was 94 jaar. In de Eemshaven tellen ecologen de komende tien weken hoeveel dode vogels er liggen aan de voet van 22 windmolens. De molens staan op een populaire route van trekvogels. De ecologen willen weten of het zin heeft om ze stil te zetten als er veel vogels in de buurt zijn. De provincie bekijkt of het mogelijk is 30 uur van tevoren te voorspellen of er grote zwermen vogels aankomen. De rechtbank in Leeuwarden heeft een man tot vier jaar zelf veroordeeld... wegens een aanval met een samurai-zwaard. Bij de aanval hakte hij in op een man die in Leeuwarden bekend staat als de stationspianist. Hij raakte gewond aan zijn arm en zijn pink moest worden geamputeerd. Volgens de rechtbank is de dader verminderd toerekeningsvatbaar. Hij was al eerder veroordeeld voor geweldsmisdrijven. Vindicat uit Groningen is teleurgesteld over een strafmaatregel van de universiteit en de Hans Hogeschool. De studentenvereniging krijgt dit studiejaar geen bestuursbeurzen en wordt niet uitgenodigd voor officiële gelegenheden. Vindicat kwam in opspraak onder meer door ontgroeningen. Het weer, morgen bewolking en af en toe regen of motregen. Tegen de avond vanuit het noordwesten opklaringen. Het wordt 13 tot 16 graden. Woensdag wisselen bewolkt met vooral in het noordoosten een bui. Donderdag wordt het warmer, ongeveer 18 graden. En vrijdag plaatselijk mogelijk 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer, kost je een kwartier extra. Door een ongeluk op de A6 van Muiden naar Lelystad... bij Almere Buiten-Oost, 6 kilometer. Een half uur vertraging, de linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A9 van Amstelveen naar Den Helder bij Heilo 4 kilometer met 10 minuten op onthoud.